Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Belgische justitie plannen hadden voor een aanslag op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. De man en de vrouw van Turkse afkomst werden begin vorige maand op het Brusselse vliegveld Zaventem opgepakt toen ze uit Turkije terugkwamen. Vermoedelijk waren ze in Syrië geweest. Belgische dagblad De Tijd meldde eerder vandaag dat justitie in België afgelopen maand verscheidene aanslagen heeft voorkomen. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft opnieuw een plaats in Nigeria aangevallen, Mainok in het noordoosten. Strijders van Boko Haram bestormden de stad en vermoorden zeker 36 mensen. Volgens militairen die de stad verdedigen zijn onder de doden zeker 23 burgers. Onlangs namen strijders van Boko Haram al de stad Gwoza in. Daar riepen ze een kalifaat uit, net als islamitische staat in delen van Irak en Syrië heeft gedaan. In de binnenstad van Den Haag zijn vandaag 26 mensen opgepakt, onder wie iemand die de Hitlergroet bracht. Ook is een aantal ADO-supporters opgepakt. De groep was vlakbij een demonstratie van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Twee ADO-aanhangers werden aan het begin van de demonstratie al opgepakt, toen ze naar de demonstranten toegingen. Vijf mensen bleken onterecht aangehouden te zijn en mochten weer naar huis. Vandaag is de operatie Market Garden herdacht. Het is 70 jaar geleden dat de geallieerden probeerden een deel van Nederland te bevrijden. Bij de herdenking in Driel waren koning Willem-Alexander en de Poolse president aanwezig. Op de Ginkelse heide werd na vertraging door de mist de luchtlanding herhaald. Er waren zeker 60.000 belangstellenden. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Er zijn wat buien. Morgen start het met veel bewolking en stevige noordenwind. Dan wordt het niet warmer dan 17 graden. Later morgenmiddag breekt de zon misschien weer door. Na morgen blijft het koel, maar het blijft ook droog. Dit was VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd.